4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Drie Nederlanders zijn dit weekend op het vliegveld van Brussel opgepakt... op verdenking van drugsmokkel. Ze werkten niet samen. Een man van 72 werd gisteren gearresteerd... had zo'n 80 bolletjes cocaïne geslikt. Ook een 23-jarige man werd opgepakt. In de dubbele bodem van zijn twee koffers... zat voor 27 kilo aan ecstasypillen. En een 24-jarige vrouw werd vandaag betrapt met 2 kilo cocaïne in haar bagage. De drie worden voorgeleid aan de Belgische rechter. In Berlijn is gisterochtend een Nederlander mishandeld. Dat gebeurde vlak bij de historische wijk Spandauer-Voorstad... waar veel Joden wonen en werken. Vermoedelijk gaat het om een antisemitische actie. De twee daders vroegen de Nederlander in het Engels... of hij van Joodse komaf was. Toen hij vroeg waarom ze dat wilden weten... begonnen duwen hem te slaan en te schoppen. De Nederlander raakte licht gewond. En Noord-Korea heeft een bijzonder cadeau gegeven aan Zuid-Korea. Als teken van vriendschap stuurt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... twee jachthonden naar zijn collega in Zuid-Korea. Het gaat om Pungsan-honden, dat is een zeldzaam ras uit Noord-Korea. De twee dieren zijn een teken van ontspanning tussen de twee landen. Dit jaar hebben de leiders van Noord en Zuid elkaar drie keer ontmoet. Dat was lange tijd niet meer gebeurd omdat de landen ruzie met elkaar hadden. De beesten gaan bij de Zuid-Koreaanse leider Moon en zijn hond Tori wonen. En de Grand Prix van Rusland is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Hij bleef zijn Finse teamgenoot Bottas en de Duitser Vettel van Ferrari voor. Max Verstappen, die vandaag zijn 21ste verjaardag viert... moest vanwege een motor- en versnellingsbakwissel helemaal achteraan starten... maar hij knokte zich knap na een inhaalrace naar een vijfde plaats. En dan het weer. Steeds meer bewolking. In het noordwesten kans op een enkele bui. Het is 15 tot 18 graden. Morgen soms zon en enkele buien. Met hooguit 14 graden is het vrij koel en staat er veel wind.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 You as I look in your eyes. I hold on to your body and feel. sang us to sleep, but now we're stressed out. 106.9 As so many times before, the greed of all. chocolate Just I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For that I control. La Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular dance for little and Joanna the back of my hotel.